met het NOS Journaal. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van groenten uit EI-landen opheft. Vanochtend noemde Eurocommissaris Dalli van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief aan de Russische regering schrijft Dalli dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland. In de Amerikaanse stad Arizona zijn bij schietpartijen zeker vijf doden gevallen. Onder hen is een man van 73 die volgens de politie vermoedelijk vier mensen heeft doodgeschoten en daarna zichzelf. Eén dode viel in de stad Yuma, de andere bij schietpartijen in de omgeving van de stad. Een van de slachtoffers is een advocaat, zegt de politie in Arizona. Bij de schietpartijen viel één gewonde. De politie heeft nog geen idee wat het motief was van de schutter. Op radio en televisie is vandaag uitgebreid Willem Duis herdacht, die afgelopen nacht in een ziekenhuis in Hilversum op 82-jarige leeftijd overleed. Radio 1 en 2 herdachten de legendarische presentator en ook op Nederland 1 was een herdenkingsprogramma. Veel artiesten en oud-collega's roemen zijn vakmanschap, zijn veelzijdigheid en zijn vrolijke karakter. Duis presenteerde in de jaren 60 en 70 voor de Vuistweg de eerste talkshow op televisie. Op zondagochtend maakte hij 37 jaar lang het programma Muziek bij een olieraffinaderij in Wales heeft na een explosie een grote brand gewoed. Ambulancemedewerkers zeggen dat er bij de brand slachtoffers zijn gevallen, maar dat kan eigenaar Chevron niet bevestigen. Op dit moment wordt nagegaan hoeveel mensen er op het moment van de explosie aan het werk waren en of die allemaal terecht zijn. Het weer vannacht helder en droog. Morgen overdag en ook zaterdag is het zonnig en warm.